Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Braziliaanse stad Sao Paulo hebben meer dan 100.000 mensen hun steun betuigd aan president Bolsonaro. Ook in andere Braziliaanse steden werd gedemonstreerd voor, maar ook tegen Bolsonaro. Met de manifestaties wilde de president laten zien dat hij nog altijd populair is... ondanks crisis en andere schandalen waarin hij verwikkeld is. In een toespraak in Sao Paulo haalde Bolsonaro opnieuw uit naar het Hoge Rechtshof... waarmee hij al lange tijd overhoop ligt. Hij noemde een van de opperrechters tuig... en zei dat hij uitspraken van die rechter zal negeren. Gevreesd werd dat het protest zou uitlopen op een bestorming van het Hoge Rechtshof... maar tot nu toe is alles redelijk vreedzaam verlopen. Voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan... heeft de hoogste leider van de Taliban van zich laten horen. Haybatullah Akhundzada zegt in een verklaring... dat de Afghanen bestuurd worden volgens de regels van de sharia. De nieuwe regering zal zich volgens hem aan internationale afspraken houden... zolang die niet strijdig zijn met de islamitische wetgeving. Akun Sada is sinds 2016 de hoogste leider van de Taliban... maar voor de buitenwereld is hij vrij onzichtbaar. Hij maakt geen deel uit van de overgangsregering die de afgelopen dag bekend werd gemaakt. Die wordt geleid door Mullah Akhund, die bij de VN bekend staat als terrorist. Bondscoach Louis van Gaal zegt dat het Nederlands elftal de afgelopen avond een grote prestatie heeft geleverd. Door met 6-1 te winnen van Turkije. We hebben een grote stap gezet naar het WK, zei van Gaal. Hij vindt dat hij met een fantastische spelersgroep werkt... die zonder problemen zijn visie accepteert. De wedstrijd tegen Turkije typeert Van Gaal als totale pressie 90 minuten lang. Wel vindt de bondscoach dat het elftal niet altijd zorgvuldig genoeg was... Waardoor bijvoorbeeld in de laatste minuut nog het enige tegendoelpunt viel. Het weer, de nacht is vrij rustig, minima tussen 11 en 13 graden. Daarna een vrij zonnige dag.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 Ben een young lil nigga, get rich, uh uh-ha. Zet je kom en zet die shit in mijn Kom binnen, uh-ha, met je bitch, uh uh-ha. Hey, shorty, kom schudden tot mijn uh ha Let's get it, uh uh-ha, let's get it, uh-ha.